Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het duurt nog zeker tot 2029 voordat er één centrale doorstroomtoets is voor groep 8 van de basisschool. Er zijn nu zes verschillende toetsen en dat leidt tot veel kritiek. Staatssecretaris Bekking zegt dat de invoering van een centrale doorstroomtoets zorgvuldig moet gebeuren en daarom tijd kost. Zeker elf gemeenten experimenteren bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met een kleiner stembiljet. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen deden al vijf gemeenten mee met de proef. Eén daarvan, Borne, haakt nu af maar onder meer Den Bosch, Leiden en Nijmegen komen erbij. De kleinere stembiljetten zijn makkelijker te tellen, maar leiden nog wel tot meer ongeldige stemmen. Kiezers moeten twee hokjes inkleuren, dat van de partij waarop ze willen stemmen en het nummer van de kandidaat, maar er staat geen naam bij. Hulporganisaties waarschuwen opnieuw voor de humanitaire situatie in Gaza. Het gebied wordt geteisterd door een storm met veel regen... terwijl 90% van de inwoners in tenten woont. Het Rode Kruis waarschuwt voor de gevaren van onderkoeling... luchtweginfecties en ziektes als cholera. China gaat weer belasting heffen op voorbehoedmiddelen. Decennia lang waren die belastingvrij te koop... omdat China een één-kind-politiek voerde om de bevolkingsgroei te beperken. Maar volgens de regering heeft China nu juist meer kinderen nodig... en worden voorbehoedsmiddelen daarom duurder. Feyenoord lijkt kansloos om nog de tussenronde te bereiken in de Europa League. De Rotterdammers moesten in Roemenië winnen van FCSB en stonden ook ruim voor, maar verloren in de blessuretijd met 4-3. Ook FC Utrecht en Go Ahead Eagles verloren gisteravond, maar Go Ahead heeft nog wel een reële kans om de tussenronde te halen.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 Clear white is flying in my eyes underneath. a blue, blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier.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 zorgvuldig moet gebeuren. Hulporganisaties waarschuwen opnieuw voor de humanitaire situatie in Gaza. Het gebied wordt geteisterd door een storm met veel regen... terwijl 90% van de inwoners in tenten woont. Zeker elf gemeenten experimenteren bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart met een kleiner stembiljet. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen waren dat er vijf. De kleinere biljetten zijn makkelijker te tellen, maar leiden wel tot meer ongeldige stemmen. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag met soms wat regen bij een graad of 10.